Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De bouw van woningen loopt misschien nog meer vertraging op. Volgens ABN AMRO is er een groot tekort aan bouwvakkers. Er zijn te weinig mbo'ers die instromen... en nu al lukt het niet om 30% van de vacatures in te vullen. Bouwbedrijven hebben het daardoor nu al moeilijk om genoeg huizen te bouwen. De bouwkosten die stijgen en eh, ja, daarmee eh, zijn er een eh, aantal bouwprojecten stil komen te liggen... waardoor de bouw eigenlijk stokt en uh, nou, op korte termijn eh, lijkt het door die bouwkosten te komen. Nou, op het moment dat die kosten weer gaan dalen, eh, dan is het dus nog steeds een probleem eh, dat we te weinig personeel hebben om al die taken uit te voeren. Volgens ABN zou het kabinet studenten meer moeten stimuleren om voor een opleiding in de bouw te kiezen. Bijna 240.000 mensen in Nederland van boven de 15 werden vorig jaar gepest, heeft het CBS berekend. De helft van hen zegt dat ze daardoor emotionele of psychische problemen hebben. Sommige mensen zeggen dat ze minder vertrouwen hebben in anderen. Ook hebben slachtoffers soms last van depressies, slaapproblemen of angstaanvallen. Het was gisteravond opnieuw een heen en weer gesleep van asielzoekers... bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vijftig mensen sliepen buiten omdat er geen slaapplaats kon worden geregeld. Volgens Vluchtelingenwerk was het mensonterend. Dat is echt krankzinnig. Heel veel jonge kinderen hebben mensen, vrouwen met een jong kindje van een jaar of één... midden in de nacht geholpen aan een smoezelig matrasje in een vieze sporthal. Het was echt waanzinnig. Het kabinet werkt aan een wet zodat ze gemeenten kunnen dwingen asielzoekers op te nemen. Ik ga de Vierdaagse wandelen en ik neem mee goede schoenen, water en insecten. Nou, wel als het aan Maria ligt, want zij doet voor de Radboud Universiteit onderzoek... tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Om te kijken of eiwitten van insecten net zo goed zijn voor je spieren als dierlijke eiwitten. Betekent niet dat mensen echt met sprinkhanen en krekels gaan rondlopen. De wandelaars eh, stikken 30 gram extra eiwit per dag. Dat doen ze in poedervorm en die poeder lossen ze op in bijvoorbeeld water of ranja of eh, een sapje. Ze verwacht dat zo'n sapje wel een goed idee is na 40 of 50 kilometer wandelen. De Vierdaagse begint volgende week dinsdag. Het weer, er kan nog een beetje mist hangen, maar dat verdwijnt snel als de zon er is. Het wordt een lekker zomersdagje. In het noordwesten wordt het 25 graden. In het binnenland kan de temperatuur oplopen naar 31. ZFM, verkeersupdate.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 Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn En is de ruis te veel als je dat Kijk maar, hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort.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 Het kabinet trekt extra geld uit om capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het aantrekken van nieuwe rechters en rechtbankpersoneel. De Britse conservatieve partij maakt op 5 september bekend wie Boris Johnson opvolgt als premier.